Jobboot met het NOS-journaal. De marine heeft in de Westerschelde een zware zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De mijn was gisteren door een vissersboot naar boven gehaald en weer overboord gezet. Een mijnenjager wist het explosief met behulp van sonar op te sporen. Duikers hebben daarna springstof op de mijn aangebracht, waarna die tot ontploffing is gebracht. De Franse politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van het verkrachten van jonge meisjes op campings in de Ardèche. In de nacht van dinsdag op woensdag drong de man s'nachts een tent binnen van twee meisjes en verkrachtte een van hen. De politie zegt dat in de afgelopen maanden vijf meisjes tussen de 7 en 12 jaar het slachtoffer zijn geworden van aanranding of verkrachting. Onder de slachtoffers zou ook een Nederlands meisje zijn. Oud-minister Klink vindt dat artsen niet alleen moeten worden betaald voor het aantal verrichtingen. Ze zouden bijvoorbeeld ook een vergoeding moeten krijgen als ze onnodige behandelingen, doorverwijzingen en onderzoeken voorkomen. Klink denkt dat er 4 tot 8 miljard euro kan worden bespaard in de zorg als er doelmatiger wordt gewerkt. De eerste reacties in de Tweede Kamer op zijn adviezen zijn positief. Bij een brand in de buurt van Schiphol zijn tien mensen gewond geraakt. De brand ontstond door een explosie in de accuruim van een bedrijf in aanbouw op een bedrijventerrein bij Schiphol. Vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis in Beverwijk. De brand is inmiddels geblust. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie. De VVD in Amsterdam wil een hardere aanpak van verbaal geweld tegen vrouwen. De gemeenteraadsfractie vindt dat er stevige boetes moeten worden opgelegd. De VVD noemt sissen of schelden discriminerend en provocerend tegenover vrouwen. Meisjes en vrouwen kunnen zich hierdoor onveilig voelen. Vorige week kwam de PvdA ook al met plannen voor het strafbaar stellen van seksuele intimidatie op straat. Het weer, Zonnig, alleen in het noorden nog enkele wolkenvelden. Het is 19 tot 22 graden. Ook morgen flinke zonnige periode. Dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad staan files op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk 2 kilometer. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 2. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en industrieterrein Avelingen 2. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder 4 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij.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 Ze komt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? doe je met me? Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Ze heeft de beauty en de praise en oh, oh oh oh, het voelt goed, hey, het voelt goed, hey, hey.